Teubring met het NOS-journaal. Een van de ontvoerders van het meisje InSIA is vorige week in Letland opgepakt... en inmiddels uitgeleverd aan Nederland, meldt het Openbaar Ministerie. Het is een oud-politieman die vorig jaar al werd veroordeeld tot vier jaar cel. Het meisje was twee toen ze bijna tien jaar geleden met veel geweld werd ontvoerd... uit het huis van haar oma in Amsterdam... en werd meegenomen naar haar vader in India. Dat land weigert de vader, die hierbij in verstek is veroordeeld, uit te leveren. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten... is er een West-Europees containerschip door de straat van Hormuz gevaren. Het schip is van een Frans bedrijf. De scheepvaart in de straat van Hormuz ligt de afgelopen weken zo goed als stil. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt schepen... die er zonder Iraanse toestemming doorheen gaan, aan te vallen. Het is niet bekend waarom het schip een veilige doorvaart kreeg... Mogelijk heeft het ermee te maken dat, het, dat Frankrijk militair ingrijpen om de zeestraat open te krijgen afwijst... en pleit voor diplomatiek overleg met Iran. In Hees zijn vannacht vijf auto's uitgebrand. In twee straten in het Brabantse dorp gingen onder meer een bakwagen en een bestelbus in vlammen op. Een van de wagens stond dicht bij een woning, maar de brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg. De politie gaat uit van brandstichting en neemt in het onderzoek ook een eenzijdig ongeluk op de A59 mee. De bestuurder, een man van 33 uit Uden, is opgepakt. De politie onderzoekt of hij iets te maken heeft met de autobranden in Hees. En de bondscoach van het Italiaanse voetbalelftal stapt op. Italië mist voor keer het WK nadat ze deze week verloren van Bosnië en Herzegovina. Gisteren kondigden de voorzitter van de Italiaanse voetbalbond en de teammanager ook al op om te vertrekken. het weer, landinwaarts eerst nog wat zon. Vanuit het westen op steeds meer plaatsen bewolkt en lichte regen. Het is 9 tot 13 graden. Morgen is het bewolkt en zon bij 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.